Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een steekpartij in een huis in Gouda is iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer had ruzie met iemand in een woning. Die persoon raakte gewond en is aangehouden op straat. De twee kenden elkaar, maar wat hun relatie is, is niet bekend. Ook is niets bekend over de identiteit van het slachtoffer en de verdachte. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in het huis in Gouda. In Amsterdam en op een aantal andere plekken in het land wordt stilgestaan bij de dood van de 17-jarige Lisa en het geweld tegen vrouwen. Lisa werd vorige week met grof geweld gedood. Er kleuren verschillende gebouwen oranje, zoals kroegen, nachtclubs, het Centraal Station van Amsterdam en het stadhuis van de hoofdstad. Ook in andere steden kleuren bekende plekken oranje, waaronder de Erasmusbrug in Rotterdam. Oranje is de kleur die de VN gebruikt als symbool voor een toekomst zonder geweld tegen vrouwen en meisjes. In Colombia zijn 34 militairen ontvoerd door guerrilla-strijders van de EMC. Dat zijn voormalig FARC-leden die het niet eens zijn met het vredesakkoord... dat de militante beweging in 2016 met de Colombiaanse regering sloot. De militairen werden ontvoerd na een confrontatie... waarbij 11 guerrilla-strijders werden gedood... Dat gebeurde in de jungle in het zuidoosten van Colombia. De laatste tijd neemt het geweld in het land weer toe. De beschadigde hoogspanningsmast in Franeker is veiliggesteld. Dat meldt net netbeheerder Tenet. De mast kon rond half tien met een kraan worden gestabiliseerd. Gisteren voer een schip met een kraan tegen de hoogspanningskabels aan. Er was een risico dat de mast om zou vallen, maar dat is niet gebeurd.